Tegenstanders van Gaddafi hebben vandaag uitgeroepen tot dag van woede. Hoeveel mensen protesteren en hoe het eraan toe gaat is onduidelijk. Er komt maar weinig informatie naar buiten. Een website die is gelieerd aan de oppositie meldt dat er tijdens de betogingen ongeregeldheden zijn uitgebroken. Gisteren traden Libische ordentroepen al hard op. Er zou met scherp geschoten zijn en berichten over het aantal doden lopen uiteen. Intussen wordt er in de hoofdstad Tripoli ook gedemonstreerd door aanhangers van Gaddafi. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil duidelijkheid van het kabinet over de kosten van de overheid bij het hoger onderwijs. Het kabinet wil bezuinigen op de hogescholen en universiteiten en vindt dat er onder meer kan worden gekort op de uitgaven voor het management en de ondersteunende diensten. Premier Rutte heeft al eens gezegd dat de overheid bij het hoger onderwijs ongeveer 40% van de totale kosten uitmaakt. Maar het onderzoek van de NOS blijkt dat de overheid in het hoger onderwijs zo'n 25% is. De PvdA wil nu weten waarom de cijfers zo ver uiteenlopen. EU-landen mogen verbieden dat het EK en WK voetbal achter de decoder verdwijnen en alleen nog via betaaltv te zien zijn. Dat heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg bepaald. De FIFA en UEFA willen de rechten verkopen aan de hoogste bieder, maar volgens de rechters dienen evenementen als het WK en EK een groot maatschappelijk belang en zou iedereen de toernooien gratis moeten kunnen zien. De rechters lieten onder meer meewegen dat zulke toernooien veel meer kijkers trekken dan nationale competitiewedstrijden en Europese clubtoernooien. Het weer vrij zonnig, bij maxima tussen 4 graden in Groningen en 8 in Limburg. Morgen in het noorden meer bewolking, in de rest van het land opnieuw zonnig.